Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is aansluiten op weg naar het zonnige strand. Veel mensen hebben zin in de voetjes in het zand met dit mooie weer. Op de wegen naar Scheveningen staat flinke file. Alle parkeergarages daar zitten vol. En ook in Hoek van Holland en Noordwijk sta je in de rij. Ook daar zijn de parkeerplaatsen helemaal vol. Let trouwens goed op als je de zee instapt. Ga niet te diep en kijk uit voor muien. Dat zijn gevaarlijke stromingen. De premier van Griekenland komt met een steunpakket om mensen te helpen na de bosbranden daar. Het is er al weken heel droog en hartstikke heet. Grote stukken land zijn weggebrand en heel veel mensen hebben hun huis moeten achterlaten. Tijd dus voor actie en geld, vertelt onze correspondent. Dat eh, gaat dan om eh, bedragen van ja, tussen de 500 euro voor de eerste behoefte... tot 20.000 euro voor mensen die hun huizen, bezittingen, bedrijven hebben verloren. De Griekse premier zei eerder deze week al sorry. Hij vindt, zijn regering tot, hij vindt dat zijn regering tot nu toe te weinig heeft gedaan voor de bosbrandslachtoffers. Er komt een grote actie tegen de huizenmarkt ellende. Tientallen groepen gaan onder meer aandacht vragen voor het tekort aan betaalbare huizen en de hoge huurprijzen. Onder meer de Woonbond, vakbond FNV en politieke partijen als PvdA, GroenLinks en Bijeen doen mee. In september en oktober willen ze ook in een paar steden protesteren. We zijn niet meer één grote rode vlek op de Europese vakantiekaart. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zijn naar oranje gegaan. In die provincies gaat het de goede kant op qua besmettingen. Alle andere provincies blijven nog wel op rood staan. De burgemeester van Nagoya in Japan heeft in de Olympische gouden medaille van softbalster Miyu Goto gebeten. Ze werd met het Japanse softbalteam Olympisch kampioen en mocht daarom op bezoek komen bij de burgemeester in haar woonplaats. Toen Goto haar medaille aan de burgemeester liet zien, zette hij zijn mondkapje af en beet hij in de gouden plak. Er is inmiddels besloten dat de softbalster een nieuwe virusvrije medaille krijgt. Het is niet helemaal fris in tijden van corona. Heb ik het weer nog. Flink wat zon vandaag. Vanmiddag schuiven stapelwolken over, maar het blijft overal droog. Het voelt lekker warm aan. 20 tot 27 graden. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. In beide richtingen is het oponthoud een half uur en dat komt door werkzaamheden en een brugopening.